met het NWS Journaal. Het klimaatakkoord dat is gesloten in Brazilië levert gemengde reacties op. Demissionair klimaatminister Hermans zegt blij te zijn dat er een akkoord is... maar had ook graag concretere afspraken gezien over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Landen werden het namelijk niet eens over plannen om minder gas, olie en steenkool te gebruiken. Klimaatexperts noemen dat schokkend, omdat de opwarming van de aarde wel blijft doorgaan. Milieudefensie noemt de klimaatdeal in Brazilië een slappe hap... In het slotakkoord staat alleen dat arme landen meer geld krijgen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft gisteravond twee uur lang stilgelegen door drones. Om hoeveel drones het ging is niet bekend. Vluchten werden omgeleid en rond 11 uur werd het vliegverkeer daar weer opgestart. De missionair minister Brekelmans van Defensie zegt op X dat er maatregelen zijn genomen, maar zegt niet welke. Vrijdagavond werden ook al drones gezien boven de vliegbasis van Volkel. De luchtmacht heeft toen geprobeerd die neer te halen. Naast de militaire begraafplaats in Margraten in Limburg zijn twee informatieborden over zwarte militairen geplaatst... die eerder door de VS permanent waren verwijderd van de erebegraafplaats. De actie is uitgevoerd door tv-programma Even Tot Hier. De panelen werden in het programma onthuld aan nabestaanden van zwarte soldaten... die in Limburg hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. De panelen zouden zijn weggehaald in het kader van president Trumps antidiversiteitsbeleid. In oud-PSV'er Noah Lang heeft gisteravond zijn eerste doelpunt gemaakt voor Napoli in een officiële wedstrijd. De ploeg uit Napels won ook uiteindelijk met 3-1 tegen Atalanta Bergamo. Noah Lang maakte de 3-0. Het weer, er valt verspreid over het land lichte sneeuw. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. De ochtend begint met in het oosten wat lichte regen. In de rest van het land blijft het droog. Smiddags komen er wel weer opnieuw buien aan. Het wordt dan 2 tot 5 graden.